ik ben Mario Kwaitaal. De prijs voor energie en benzine kan door de oorlog in het Midden-Oosten flink omhoog gaan, heeft de Rabobank berekend. Een gemiddelde energierekening kan zo'n 50 euro per maand duurder worden. En de prijs voor een liter benzine kan richting de 2,50 euro gaan. In het ergste geval kan de literprijs zelfs over de 3 euro heen gaan, maar de verwachting is dat het zover niet gaat komen. Cuba heeft zes Amerikaanse Cubanen aangeklaagd voor terrorisme. Ze zaten op de speedboot die vorige maand werd beschoten door de kustwacht. Dat deden ze omdat ze zelf eerst werden beschoten toen ze het bootje wilden controleren. Vier andere opvarenden werden gedood. In de speedboot werden tientallen geweren en pistolen gevonden... en meer dan 10.000 patronen. In Florida is een 53-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Hij kreeg de doodstraf omdat hij in 1991 een agent doodschoot met zijn eigen dienstwapen. Dat had hij afgepakt tijdens een verkeerscontrole. Het is dit jaar al de vijfde doodstraf die is uitgevoerd in Amerika... maar pas de eerste in Florida. Vorig jaar werden in Florida de meeste executies uitgevoerd. En op het betaalde contentplatform OnlyFans worden veel chatgesprekken door AI-bots gedaan. De Telegraaf heeft dat bij meer dan 100 grote kanalen ontdekt, maar het gebeurt nog veel vaker. En dat terwijl OnlyFans beweert dat je altijd direct met een maker zelf praat. Dat kan soms wel honderden euro's kosten. Officieel is AI streng verboden op OnlyFans. Het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal kan er mist ontstaan en aan de grond kan het licht vriezen. De dag begint bewolkt, later is er meer zon. Het wordt 8 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. This ain't no disco. It ain't no country club either. There was no time to play with. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave where you sit? Are you getting on Will you survive? You must survive. up and waiting. Wat een goede nummers, man. Nee, niet te geloven, man.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 We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. now what a good place to be. Don't believe it. close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe I good place to be. from down